Het gaat om een vrouw van 39. De dader zou op een perron willekeurig om zich heen hebben gestoken. Over een motief voor de steekpartij in Hamburg is nog niets bekend. De politie gaat ervan uit dat de vrouw alleen handelde. Rusland en Oekraïne hebben elk 390 gevangenen aan elkaar overgedragen. Het is de grootste uitwisseling van gevangenen sinds het Russische leger drie jaar geleden massaal Oekraïne binnenviel. De ruil werd vorige week afgesproken bij onderhandelingen in Istanbul. In totaal laten beide landen ieder duizend gevangenen vrij. Ongeveer een derde van de mensen die vandaag zijn overgedragen is burger, de rest is krijgsgevangenen. Een man die met drank op een gezin van vier mensen doodreed... is in hoger beroep veroordeeld tot 16 jaar cel. Dat is zes jaar meer dan het vonnis van de rechtbank. Maar het gerechtshof geeft hem geen tbs met dwangverpleging. Het ongeluk gebeurde ruim twee jaar geleden op de A59 bij Sprangkapelle. De dronken man reed met een vaart van zeker 200 km per uur achterop de auto van het gezin. Uit onderzoek bleek dat hij maar met één hand stuurde... omdat hij met zijn telefoon zat te filmen. Onder Nederlandse studenten is onrust ontstaan over maatregelen van de regering Trump tegen universiteiten, waaronder Harvard. Trump wil de vergunningen voor buitenlandse studenten intrekken om aan die universiteiten te mogen studeren. De rechter houdt de maatregel tegen, maar toch zijn studenten bang dat hun studie in de VS in gevaar komt. Op dit moment zijn er volgens Harvard 24 Nederlandse studenten in huis. 92 Nederlandse promovendi doen er onderzoek. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht is het 3 tot 8 graden. Morgen eerst droog, maar smiddags veel regen. Het wordt een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat nog een file op de A9, Alkmaar richting Diemen.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 The morning rain clouds up my window, and I can't see at all. And even if I could, it'll all be great. But your picture on my wall, it reminds me that it's not so bad, it's not so bad. My tea's gone cold, I'm wondering why I got out of bed at all. The morning rain clouds up my window, and I can't see at all. And even if I could, it'll all be great. But your picture on my wall, it reminds me that it's not so bad. so bad, it's not so bad. My tea's gone cold, I'm wondering why got out of If everything went my Play by color sentinel He days for chess, partner, X rest wrestler, partner, ex wrestler. He dates for Cheska, partner, ex wrestler.